Jelle met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft in 2015 bijna 1 miljoen euro uitgegeven... aan twee nutteloze speedboten. Dat meldt de Volkskrant. De bootjes bleken na oplevering niet geschikt voor het doel waarvoor ze werden aangeschaft. Op volle zee visserschepen controleren. Op hoge snelheid en met hoge golven sloegen ze over de kop. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat... heeft inmiddels de Kamer geïnformeerd... Rijkswaterstaat probeert de speedboten te verkopen voor minstens 75.000 euro per stuk, maar zonder succes. Koning Mohammed van Marokko heeft in een televisietoespraak niks gezegd over de herinvoering van de dienstplicht. Volgens Marokkaanse media zijn de regering en het parlement akkoord en moet de koning de wet nu goedkeuren. Verwacht werd dat hij in zijn speech erop zou ingaan. Als het plan doorgaat moeten Marokkaanse mannen en vrouwen tussen de 19 en de 25 een jaar in dienst. Onduidelijk is of de dienstplicht ook geldt voor Marokkanen die in het buitenland wonen. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië elf wandelaars omgekomen. Ze liepen in een bergkloof toen door de regen de rivier plotseling overstroomde. De kloof in het Italiaanse Civita is mede vanwege de rotsformaties populair onder toeristen. Er zijn, voor zover bekend, vijf mensen vermist, maar dat aantal ligt mogelijk hoger. Er zijn steeds meer gevallen van mazelen in Europa. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt met het virus. Twee jaar geleden waren dat er 5.000 in een heel jaar. 37 Europeanen zijn dit jaar overleden aan mazelen. Volgens experts komt die stijging omdat minder mensen worden gevaccineerd. In Nederland waren het dit jaar tot dusver 22 gevallen van mazelen. Maar niemand is aan de besmetting overleden. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De minima liggen tussen de 13 en 17 graden. Vandaag is het zonnig, vooral in het oosten en zuidoosten. Er kan lokaal een buitje vallen en het wordt 23 graden aan de kust...